In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen... daarom werden drie huizen in de buurt ontruimd. Wat er precies in het pand is aangetroffen... en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. Bij de Griekse parlementsverkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis te gaan winnen. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. Tijdens een bezoek aan de overstroomde gebieden in Noord-Italië... heeft de Italiaanse premier Meloni de slachtoffers steun beloofd. Tijdens een bezoek aan het stadje Ravenna zei Meloni dat de situatie rampzalig is. Ze beloofde dat de benodigde middelen gevonden zullen worden. Mogelijk gaat Italië een beroep doen op het Solidariteitsfonds... voor natuurrampen van de Europese Unie. De overstromingen kosten aan 14 mensen het leven... Meloni keerde vandaag vervroegd terug van de G7-top in Japan. Volgens haar hebben de regeringsleiders van de G7 ook hulp beloofd. Het Nederlands elftal onder de 17 is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor afgelopen avond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland met 4-1... en kan zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 jaar... niet verder komt dan de groepsfase van een EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen.